Ik zie mensen met koffers, eh, mensen ook met hun huisdieren die ze hebben meegenomen naar buiten. Ehm, mensen blijven buiten staan tot de rampenbestrijdingsdienst aangeeft dat het veilig is om terug te gaan gebouwen in. Maar ook omdat men bang is dat er misschien nog een beving kan komen dat dit een voorschok eh, is geweest van een grotere aardbeving. Voor zo'n grote aardbeving wordt al langer gewaarschuwd bij Istanbul. Dan zouden anderhalf miljoen gebouwen kunnen instorten. Er gaat meer gas uit de Noordzee worden gepompt. De overheid heeft er afspraken over gemaakt met olie- en gasbedrijven. Het kabinet wil heel graag zelf gas winnen om niet afhankelijk te zijn van gas uit het buitenland. Nederland heeft sowieso tot 2045 gas nodig... omdat het volledig overstappen op elektriciteit langer duurt dan verwacht. Een update over de Drentse kunstroof. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan bij een bedrijf in Herugowaard. Er zijn computers in beslag genomen. De Roemeense kunstschatten die in januari zijn gestolen zijn nog niet teruggevonden. En sneuwe koppies bij bewoners van een wijk in Eindhoven. Ze hebben de wat troosteloze perkjes voor hun huis helemaal opgeknapt met bloemetjes en plantjes. Maar nu krijgen ze van de gemeente te horen dat ze alles weer weg moeten halen. Ja, we hebben mail gekregen inderdaad dat ze daarmee bezig zijn. Dat ze ook hebben ingezaaid, gras. Ehm, nou, daar zie ik nog niet heel veel van. ik zie ook helemaal niks. Ja, tegen Omroep Brabant zeggen de bewoners dat ze niet blij zijn. Ja, het slaat er nergens op. Ik hoop dat ze het gaan, eh, gaan accepteren. En dat eh, de burgers ook best wat prima kunnen doen. Het is gewoon zonde dat, eh, dat er nu niks is. Dus ik hoop dat een van de partijen het gaat oplossen. Of dat we het zelf mogen doen of, of de gemeente. De berkjes zijn officieel niet van de bewoners, maar van de gemeente. Het weer, grijze middag is het nog steeds. Er trekken buien over Nederland met in het zuidoosten en oosten kans op onweer.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 Een aantal van hen was in paniek uit hun raam gesprongen. Niemand van hen is in levensgevaar. Er gaat meer olie en gas gewonnen worden uit de Noordzee. De overheid gaat de regels voor vergunningen versoepelen. Volgens het kabinet is het nodig om minder afhankelijk te worden van gas uit het buitenland. De Rotterdamse rechtbank heeft een man bij verstek veroordeeld voor een moord bij een nieuwjaarsfeest in Capelle aan de IJssel. Hij kreeg 18 jaar cel. De man is al sinds de schietpartij voortvluchtig. Het weer, in het hele land buien. Vanavond wordt dat minder. Morgen regenachtig en dan nog maar 12 graden. You know I've made a few I took some shots and fell from time to time Baby, you were there to pull me through We've been around that block a time or two friend imagine that.